In de plaats Les Anglais langs de zuidkust zijn tientallen mensen omgekomen, zeggen de autoriteiten. Het officiële dodental is bijgesteld naar 264 en loopt waarschijnlijk nog verder op. Ook de noordkust van het eiland, Schiereiland, is zwaar getroffen. In de regionale hoofdstad Jeremie zou 80% van de huizen zijn ingestort. De orkaan had windsnelheden tot 230 km per uur en trekt nu richting het zuidoosten van de Verenigde Staten. President Obama heeft opnieuw gratie verleend aan een grote groep gevangenen. 102 mensen die vastzaten voor drugsdelicten of verboden wapenbezit komen vrij. Volgens het Witte Huis stonden daarop in het verleden zwaardere straffen dan nu, waardoor veroordeelden soms al decennia achter de tralies zitten voor iets waarvoor ze nu een veel kortere straf zouden krijgen. Obama, die bezig is aan zijn laatste maanden in het Witte Huis, heeft nu meer gevangenengratie verleend dan zijn elf voorgangers bij elkaar. In Amsterdam Zuidoost is gisteravond een man om het leven gekomen bij een woningbrand. De brand woedde in een appartement vlak bij de arena. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar toen de bluswagens waren vertrokken, leidde het vuur plotseling weer op. De woning is toen alsnog uitgebrand en de appartementen erboven liepen veel schade op. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt overdag 13 tot 16 graden. Aan zee staat soms een vrij krachtige noordoostenwind.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 是。 is ZFM.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 op internet. www.zfmzandvoort.nl are warm, but they make me feel as if they're made of cold, cold steel. A simple kiss, like a turning key, a little click, and the lock's on. to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 I